Het zorgt voor grote zorgen bij de chirurgen. als je die berichten ziet, dan zie je in de afgelopen twee weken, twee, drie weken... dat, eh, dat die zorg voor die patiëntencategorie eigenlijk eh, langzaam tot stilstand komt. En eh, dat is iets wat we in alle centra helaas, helaas ervaren. Ze willen dat het kabinet het oplost. Gisteren werd nog gezegd dat dit soort operaties door zouden gaan... ondanks het uitstellen van veel behandelingen. Ziekenhuizen stellen minder urgente operaties trouwens al flink uit deze week. Het zijn er 40% minder dan normaal... door de grote hoeveelheid coronapatiënten... maar ook door ziekte onder het personeel. Ook bij de groothandel kun je nu geen spullen meer kopen die niks met eten te maken hebben. TV's, kleding en speelgoed kon je nog halen bij de Sligro en Macro, maar nu niet meer. Ze willen voorkomen dat mensen komen fun shoppen. Vorige week was het er al flink drukker. Op veel plekken wordt er druk gebouwd aan vaccinatielocaties. In januari begint het prikken tegen corona. En daarom wordt er bijvoorbeeld gebouwd bij Rotterdam Airport en in Blerik bij Venlo. Daar wordt er gevaccineerd in een oude kazerne. Er is wel wat improvisatie voor nodig. is in feite in twee weken tijd hebben we dat gewoon gerealiseerd. En als een protocol weer wordt aangepast, zijn wij eh, vakkundig genoeg en deskundig genoeg om dat ook weer snel eh, bij te schakelen. Ergens tussen 8 en 11 januari worden de eerste prikken gezet. Bewoners van een paar verzorgingstehuizen in Rotterdam gaan goed de kerstdagen in. Een studentenvereniging stak ze een hart onder de riem door kerstpakketten te brengen. De leden deden fanatiek mee. Kaartjes te schrijven, om berichtjes in te sturen, eh, pakketten in te pakken. We merken gewoon dat iedereen het heel erg mooi vindt om nu eh, iets te doen. Vandaag stonden de studenten voor de deur van het verzorgingshuis. En de eerste bewoonster die een kerstpakket kreeg was er blij mee. We hoorden dat ze eigenlijk daarna gelijk eh, eh, ging puzzelen. En dat ze heel erg moest lachen om het, uh, biertje wat in het tasje zat. Maar ja, dat is toch een beetje het studentenkozen erin houden. Dus dat vonden we zelf ook heel leuk. Het weer grijs en regenachtig. Het is 7 tot 13 graden. Morgen trekt de regen het land uit en is het minder zacht, een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland is de N242 Middenmeer Alkmaar dicht tussen Heergewaard en de Ring Alkmaar.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 Kan jij dat zien? Weet jij misschien? De lockdown vanaf maart, ken een paar mooie momenten. Maar de winter voelt alleen, alleen wanneer begint de lente? Kan jij dat zien? misschien. Voor het puntje aan de horizon ooit te stip, ik heb je zo gemist. Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou. wacht op de tijd dat het zover is. Want ik zweef tussen hoop en vrees, verschilt met de dag wat daarover wint. Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds. alles wat gebeurd is bij elkaar. Niets voelt nog hetzelfde, ook niet de muziek. Ik mis het samen zingen, ik mis jou en het publiek. Voel jij dat ook? Mis jij dat niet? Wat laat de aarde draaien? Wat houdt ons op de been? Dus zend ik al mijn liefde naar jou dwars door alles heen, voel jij dat ook? Doe jij dat ook? In een jaar waarin de afstand groter werd, in de straat op het plein er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen kom en recht. In de snelkookpan wat de smaak soms weg, maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardappel. met dezelfde akkoord dezelfde letters in het alfabet. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar? Ik wil een jaar vol nieuwe dagen, vol met nieuwe kansen. Misschien een festival waar we samen kunnen dansen. Ik wil juichen naar de finish, proosten met een vriend. Klappen voor degene die het weer hebben verdiend. Ik wil over grens, reizen naar het zon, het zijn met mens. Maar voor nu, voor nu. 2020, ik ga verder. Genoeg gediscussieerd. Ik richt mijn blik naar voren en ik heb veel van je geleerd, maar we moeten door met het hoofd omhoog. En we zien. ZFM. Hele fijne dagen. weet je niet. Onze tijd is nu en hier. Er is altijd Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And I feel your broken heart. I can feel your hurting. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.